Mark met het NOS Journaal. Is het dodental eh, van de ongeregeldheden opgelopen naar 15. Een gewonde Palestijnse man overleed in Gaza in het ziekenhuis. En verder meldt Israël dat twee doden op Israëlisch grondgebied als Palestijn zijn geïdentificeerd. Vrijdag begon in de Gazastrook een protestactie van duizenden Palestijnen... die terug willen naar grondgebied dat in Israëlische handen is. Meer dan 1400 Palestijnen raakten bij confrontaties met het leger gewond. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont zegt dat Spanje zich steeds autoritairder opstelt. Hij sprak in de gevangenis in Duitsland met een politicus van partij Die Linke die het gesprek opnam. Puigdemont werd ruim een week geleden opgepakt bij de Deense grens. De rechter moet beslissen of hij wordt uitgeleverd aan Spanje. Het land wil hem berechten vanwege rebellie, opruiming en misbruik van gemeenschapsgeld. Het luchtalarm, dat normaal op de eerste maandag van de maand om 12 uur afgaat, is vandaag niet getest. De sirenes bleven stil omdat het tweede paasdag is. Vorige maand waren de sirenes op veel plekken ook al niet te horen. dat kwam toen doordat veel digitale klokken achterliepen. Volgende maand is het luchtalarm gewoon weer te horen. In Wildlands in Emmen is vannacht een olifantenkalfje geboren. Volgens de dierentuin maken moeder en kind het goed olifantje van 100 kilo is een mannetje en krijgt de naam Mauk. Het is de eerste geboorte in de olifantenvallei van Wildlands. Het weer bewolkt en regenachtig. In het oosten en zuidoosten valt het minst. Later vanmiddag wordt het vanuit het zuiden droog bij zo'n 8 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt, later op de dag buien, mogelijk met onweer. En dan 14 tot 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het begint wel drukker te worden op de Nederlandse wegen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge. 8 kilometer, 10 minuten verdraging daar. A28 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. 6 kilometer. En de N207 Bergambacht Alfa aan de Rijn is in beide richtingen dicht bij industrieterrein Gouwenstroom.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 never thought that I'd love someone that was someone else's dream. del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede throwing their love away. But I know I got a good thing right here. That's why I say.